Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Weerman Piet Paulusma is overleden. Paulusma had al geruime tijd kanker, maar koos ervoor dat stil te houden. De Friese Weerman maakte in 1985 zijn debuut op de radio bij Omroep Friesland. Later voorspelde hij het weer ook op televisie. Vanaf 1996 als vaste weerman voor SBS 6. Hij sloot zijn weerbericht standaard af met de Friese woorden ontmoorn. De laatste anderhalf jaar was Paulusma nog te zien en te horen bij Omroep Max. Piet Paulusma is 65 jaar geworden. De Belgische koning Filip en premier De Croo hebben in het Waalse dorp Strepie hun medeleven betuigd na het dodelijke incident met een carnavalsgroep. Vanochtend vroeg reed een auto met hoge snelheid in op de groep van zo'n 150 mensen. Zeker zes mensen kwamen om en tientallen mensen raakten gewond. De auto reed na de aanrijding door, maar de politie heeft uiteindelijk de twee inzittenden aangehouden. Tientallen mensen zijn gewond geraakt bij een massaal bezochte begrafenis in Israël. Honderdduizenden ultra-orthodoxe joden kwamen in een voorstad van Tel Aviv samen... om de begrafenis van een rabbijn bij te wonen. Tijdens de plechtigheid probeerden duizenden mensen op de begraafplaats te komen. Tientallen mensen raakten gewond in het gedrang. De 94-jarige rabbijn Chaim Kanievski overleed vrijdag. Hij was een van de invloedrijkste leiders van de religieuze gemeenschap. Max Verstappen is in de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen uitgevallen. Hij leek in Bahrein op weg naar de tweede plaats achter Ferrari-coureur Leclerc... maar kreeg in de slotfase stuurproblemen... en even later begaf de Red Bull-wagen van Verstappen het helemaal. Daardoor legde Ferrari beslag op de eerste en de tweede plaats. Doordat ook Verstappens teamgenoot Perez uitviel... kwam Mercedes-coureur Lewis Hamilton als derde binnen. Het weer. Wolkenvelden met wat regen trekken over het land. Vanuit het zuiden klaart het op.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 Show me signs I can follow. Baby, I go where you go. Don't you know that you take me to a place only we know? city. stop. deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt. Ook al is het nu of nooit, ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.